Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De uit zes wedstrijden. AZ kan later vandaag op gelijke hoogte komen... maar zal in doelsaldo vermoedelijk achterblijven op PSV. In Almere zijn een man en een vrouw zwaar gewond geraakt... tijdens een achtervolging door de politie. Agenten hielden hen vanochtend vroeg aan voor een blaastest. Daaruit kwam naar voren dat de bestuurder had gedronken. Daarop ging de auto er vandoor en de politie zegt de achtervolging in. Bij zijn vlucht raakte de automobilist met hoge snelheid van de weg en kwam op een ondergelegen busbaan terecht. De slachtoffers werden met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een 23-jarige man en een 34-jarige vrouw. De opkomst bij de Bondsdagverkiezingen in Duitsland lijkt iets hoger te liggen dan die bij de verkiezingen van vier jaar geleden. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau DPA langs verschillende steden. Ruim 60 miljoen Duitsers kunnen vandaag hun stem uitbrengen. De verwachting is dat de christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel zetels zal verliezen, maar nog wel de grootste blijft. De politie heeft drie mannen opgepakt na een dodelijk ongeluk met een fietser in Rijswijk. Bij de aanrijding waren er meerdere auto's betrokken. De fietser van 62 werd gisteravond geschept door een auto. Omstanders stapten uit om hulp te verlenen, maar al snel bleek dat het slachtoffer aan zijn verwondingen was overleden. Agenten hielden de bestuurders van twee betrokken auto's aan. Het gaat om twee mannen uit Den Haag van 18 en 19 jaar. Verhoor moet uitwijzen of ze zich schuldig hebben gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag. Ook is de 45-jarige eigenaar van een van de auto's opgepakt. Het weer, vanmiddag op de meeste plekken zonnig. Het is rond de 20 graden. Morgen meer bewolking en met name in het oosten kans op een bui. Het wordt dan tussen de 17 en 20 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Hoker van de ANWB.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 Je hoorde de Salisbury Hill. 8 over 3, Zandvoort, welkom terug. Uur 2 van dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half 4 een uitgebreide evenementenagenda... dus houdt uw pen en papier bij de hand. Terwijl er een drietal evenementen volop in gang zijn en, op deze zonnige zondag... Zoals daar zijn de DNT Racing Days, dag nummertje 2 op het circuit Zandvoort. De entree is gratis, dus wilt u eens een keer kennis maken met laagdrempelige raceklasses... dan eh, kunt u alsnog naar het circuit Zandvoort toe gaan. De Jutters Kofferbakmarkt is ook volop in gang en die duurt nog tot 4 eh, uur. En natuurlijk het Shanti en Zeeliederen Festival. Dus reuring alom in het centrum van Zandvoort eh, vandaag. Zoals gezegd, half vier de evenementenagenda. En om kwart voor vier gaan we even schakelen met eh, onze collega Dolly ten Pierik. Want die is voor ons aanwezig tijdens het Shanti en Festival En zij gaat ons voorzien van een sfeerverslag. Verder eh, volgen we natuurlijk de, eh, de voetbal-eredivisie en de ruststanden. En ik zou zeggen, genoeg daarnaast natuurlijk het wielrennen, de WK-wegwedstrijd van de heren in en rondom Bergen. En ik zou zeggen, eh, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Zo is het, als je nog eh, de deur uitgaat, gewoon even de radio meenemen... en vastzetten op ZFM Zandvoort. Ook te ontvangen trouwens op DAB. Ja, dan ga je naar kanaal 5C, dan ontvang je ons eh, in Zandvoort en de regio... helemaal digitaal via je autoradio of je, je mobiele radio... Het kan allemaal DAB+, kanaal 5C. Ook daar hoor je ZFM Zandvoort met Narada Michael Walden. hele tijd niet meer gedraaid, eh, deze disco-klassieker. Vandaar weer dus op de zondagmiddag dat hij eh, langs komt. Deze van Narada, Michael Walden en de Divine Emotions. Aan het begin van de uitzending vertelde mijn collega heer Vos het eh, al aan jullie als luisteraar. Wij gaan op vakantie, jawel. Dus dit is voorlopig even de laatste uitzending van Albert-Jan en van mijzelf... voor in ieder geval twee weken en voor Albert-Jan drie weken geloof ik zelfs. Ongelooflijk. En dan gaan we ook weer uh, richting airport. Hè? Ja, zo richting de vakantiestemming, bestemming. Heerlijk. En dat doen we met eh, deze van de motors.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 Ja, die is wel weer op beroemd eigenlijk, hè, volgens mij. Ja, als je, die kan je ook op YouTube heel vaak ja. vinden. Mind Your Step, Mind, Your Step. Mind Your Step. Je hoort eh, de motors en airports kwamen wij alvast een klein beetje in, eh, in eh, stemming voor eh, inderdaad de airport, uh, Albert-Jan. Ja, even een snelle tussenstand tijdens het wielrennen. nog een kleine 60 kilometer te gaan. Met een kopgroep op 33 seconden een voorsprong op het peloton. En in de, er is een Nederlander in dat groepje van de leiders. Maar ja, de voorsprong is slechts een halve minuut, om het zo maar eens te zeggen. En we hebben één Nederlandse uitvaller. Die eh, zit inmiddels langs de kant van de weg en die wacht op de bezemwagen. Maar goed, vooralsnog uh, nog een kleine 60 kilometer te gaan. En eh, ja, de Nederlander strompelt hier nu weg. Staat geen naam onder helaas. Hij, hij kruipt nu in de bus. Maar goed, Nederlanders nog volop vertegenwoordigd... zowel in het peloton als een, in één van ons bij de leiders. Goed, gaan we naar de motorsport, want er is ook weer een Grand Prix verreden. Marc Marquez heeft een enorme slag geslagen in de strijd om de wereldtitel in de MotoGP. De Spanjaard won de Grand Prix van Aragon en liep flink uit op de, in de WK-stand. Marquez startte vanaf de tweede rij, maar wist zich weer snel naar voren te burwen. Met nog zes ronden voor de boeg veroverde de regerend wereldkampioen de koppositie op Jorge Lorenzo. En die gaf hij niet meer af. Andrea Dovizioso, zijn grootste concurrent, werd slechts zevende. Knap was de prestatie van Valentino Rossi. De zevenvoudig kampioen brak 24, 24 dagen geleden zijn been op twee plaatsen... maar zat nu alweer op de motor en eindigde op een verdienstelijke vijfde plaats. Ja, dan heeft die Nederlander niet meegedaan. Nee, die, nee dan, oh, anders had Mark, Nederlander... was dat toch? Ja, anders, ja. Had, Nederlander mee mogen rijden. Goed, het is niet anders. Eh, even snel even tussenstandje Ajax-Vitesse 0 tegen 2. Oké, ja, zo dadelijk eh, gaan we meer aandacht besteden aan de ruststanden in de eredivisie. De drie wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Ik wil nog één wedstrijd even noemen. Half één. FC Utrecht gespeeld tegen PSV. Daar werd het 1 tegen 7. En hier is Circus Custers. sta niet aan te gaan. Met mijn mond vol tanden. Nee, ik heb normaal. Wel mijn woordje klaar. Het is net of na. Alles is veranderd. Sprakeloos. Zo onbeholpen en zo raar. Met een rood hoofd in de hoek en weer voor het bord. Of ik alleen maar ouder, mag een centje wijzen wordt. Ver, ver, ver, verliefd over mijn oren, ondersteboven. Dat het nog kan, verliefd over mijn oor. Ik zat maffe dingen, gewoon is bij mij. Echt wel gek genoeg, lijkt wel zat. Zo loop ik te swingen. Lazarus en toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein, voor de allereerste keer. Laat het bel me bellen, deze jongen komt niet meer verliefd. Over mijn oren, ondersteboven, daar dan nog ver, verliefd op het schoolplein voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen, deze jongen komt niet meer verliefd. Over mijn oor, ondersteboven Alle allerbest van Circus Custers en van lief tot over mijn oren. Ja, de ruststanden in de Eredivisie 3 wedstrijden Ajax tegen Vitesse. Hmm, gaat niet echt best eh, voor eh, de Amsterdammers, momenteel 0-2 eh, in het voordeel van Vitesse. FC Groningen ontvangt thuis FC Twente. Tussenstand 0 tegen 0. En dan VVV Venlo tegen Pek Zwolle. Daar staat het op dit moment 0 tegen 1. Dus ja, wat wou je zeggen? Nee, ik wil niks zeggen. Oh, je wou niks zeggen. Hou dan je mond, joh. <laughs> Hebben we toch nog ruzie. Heerlijk, heerlijk. eindelijk. de laatste uitzending voor de vakantie gaat het echt gebeuren.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 blijft geweldig. De muziek van eh, Bruno Mars, hoor. Op ditmaal met 24K. Eh, ja, gezelligheid in het centrum eh, van Zandvoort. Ook vandaag weer tijdens het stads... nee, dat, het andere Shanti. ja, precies. die andere was gisteren, ja. inderdaad, Shanti en uh, zeeliederen in het centrum van Zandvoort. Zodra ik om kwart voor vier krijg je van ons een sfeerverslag Verzorgd door Dolly Tempierik, die eh, daar TP is in het centrum eh, van Zandvoort, Albert-Jan. Klopt. Ja, zo is het. Wou je nog wat melden of eh, gaan we gewoon een plaatje draaien? Plaatje draaien en dan Zullen we, doen. En dan de evenementagenda. De evenementagenda, oké. Reden genoeg om te blijven luisteren naar ZFM. Goedemiddag allemaal. Hier is Steve Wingoats. ik ben best wel een beetje fan van de muziek uit de jaren 80. Dat is een beetje uit mijn jeugd. Gaan we naar Albert-Jan terug naar de jaren 60, voor mij de jaren 80. <laughs> nou, nou krijgen we dus. Ja, dat nou bedoel ik. He, krijg het voor elkaar. <laughs> Steve Winwood hoor de Higher Love. Daarmee zijn we toegekomen aan de evenementagenda. Vanmiddag weer een geweldig eh, evenement in het centrum van Zandvoort. Daarover straks veel meer met eh, Dolly Tempierik om eh, kwart voor vier. Maar misschien heb jij daar ook nog wel wat over te melden. Nou ja, natuurlijk. zijn, zijn alle drie, zijn drie mooie evenementen met dit prachtige weer volop in gang. Vandaag in Zandvoort. Allereerst natuurlijk het DNT Racing Days dag nummer 2 op het circuit Zandvoort. De Jutters Kofferbakmarkt nog tot 4 uur eh, in en rondom het Gasthuisplein. En natuurlijk het Shanti en Zeeliederenfestival. Dat zelfs nog doorgaat tot een uur of half zes. Maar er is meer vandaag nog. En dan heb ik het over muziek op de zondagmiddag. Dat begint om 4 uur en duurt tot 6 uur. De locatie is Stichting Studio Anthony aan de Oosterparkstraat 44. Geniet op deze zonnige zondagmiddag van muziek en een drankje in de Oosterparkstraat te Zandvoort. Er zijn een drietal artiesten aanwezig uit Duitsland. Martin Weber zang een gitaar. Paul Schimmel zang een piano. En Wout Agen en Onno van Dijk, dus vier man, zang, gitaar en presentatie en techniek. Dat allemaal vanaf vier uur muziek op de zondagmiddag... bij Stichting Studio Anthony Oosterparkstraat 44 te Zandvoort. Gaan we naar 30 september, 8 uur s'avonds. Dan is het tijd voor Zandvoort Souvenirs Revue Spektakel. Zandvoort Souvenirspectakel. Een, een ode aan het Zandvoorts amusement in de periode 1880-1935. Een werkgroep bestaande uit Lien van Driel, Dick Hoezee en Peter den Boer... heeft het initiatief genomen om een avond door en voor Zandvoorts te organiseren... waarbij Zandvoorts amusement van wel eer voor het voetlicht wordt gebracht. Tussen grofweg 1880 en medio jaren 30 kende gemeente Zandvoort... een zeer rijk en levendig uitgaansleven... met veel goede aangeschreven dans- en uitgaansgelegenheden en theaters... waarbij heel veel aandacht was voor de kwaliteit van het gebodene. Dus dat allemaal op een feestelijke avond op 30 september, 8 uur s'avonds begint dat. Het motto Zandvoorts Souvenirs Revue Spectakel. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af in Theater De Krocht, Grote Krocht 41 al hier. De entree bedraagt 10 euro. En dat eh, eh, is natuurlijk geen geld voor zo'n prachtig leuk Zandvoortse avond. Wat in oktober ook gaat beginnen, en wel op 1 oktober... en dat, duurt, dat loopt door tot en met 31 oktober... wordt zelfs in Zandvoort Goes Wild. Zoals u weet, oktober de wildmaand. Ter afsluiting van het zomerseizoen en vanwege de bronstijd... onder de herten in de Amsterdamse waterleidingduinen... wordt Zandvoort in oktober nog één keer wild. Tijdens Zandvoort Goes Wild worden er verschillende activiteiten gehouden. Kunt u genieten met diverse wildmenu's en kunt u prachtige natuur rondom Zandvoort aan Zee... met eigen ogen van dichtbij ervaren. Want tijdens de burrelwandelingen ziet u niet alleen de natuur... u trekt met een gids de waterleidingduinen in op zoek naar herten. Gezien de grote populatie in dit gebied... loopt u deze keer zeker deze herten tegen het lijf. Waarna u met eigen eh, oren het burrelen hoort en kunt aanschouwen... hoe de herten het fysieke geweld met elkaar aangaan. Een unieke ervaring, maar ook de wandelingen en de ruiters safari door Wiesent gebied zijn onvergetelijk. Want hoe vaak kun je nou dichtbij echte Europese bisons komen? En als klap op de vierpel is natuurlijk ook nog een drive-in eh, bioscoop... gepland op het circuit Zandvoort op 20 oktober. Dat wordt allemaal georganiseerd, mede georganiseerd door het VVV. Meer informatie over Zandvoort Goes Wild maand... kunt u uiteraard terugvinden op de volgende websites www.zandvoortgoeswild.com www.zandvoortgoeswild.com of eh, telefonisch via bij het VVV Zandvoort. Dat allemaal, de maand oktober wordt Zandvoort wild, zo gezegd. Gaan we naar 1 oktober en dan is het tijd voor Culture at the Beach. Na een pauze van uh, eh, 1 jaar wordt op 1 oktober aanstaande voor de zesde keer Culture at the Beach georganiseerd in de beachclubs Vogels, Plazant en Captain Cod. In deze editie wordt u tijdens een zorgvuldig samengesteld diner verrast met optredens van Casper van der Laan, Marco Lopez en Nico met zoon Clico. U mag dat niet missen. Dit jaar komt de nette opbrengst volledig ten goede aan stichting Tante Joy. Tante Joy organiseert logeerweekenden voor kinderen onder de 18 jaar... met een zieke ouder, broer of zus. Denk aan psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking, etc. Geniet van een heerlijke avond uit en ondersteunen met het goede doel. Koop snel uw kaarten aan 75 euro bij de deelnemende beachclubs... of via de site van Culture at the Beach. Dat allemaal op 1 oktober en eh, hoe u kunt inschrijven kunt u ook allemaal terugvinden op de website www.plazant.nl. www.plazant.nl Dat was hem, de evenementagenda. De evenementen die kan je ook eh, blijven volgen via onze eigen zfm app Dus mocht je onze app eh, nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort. Little Southside of Chicago. hoorde die gouden oude van eh, Jim Croce en de Bad Bad Leroy Brown. Gevolgd door eh, deze van Crowded eh, House en Don't Dream It's Over. Zo gaan we naar het gezellige centrum van Zalvoort naar Dolly Tempierik. Die is eh, TP bij eh, de Stads- en uh, Maar eerst gaan we nog even... Wat dacht je van Chantier en Zeeliederen Festival? Oh, ga ik het weer zeggen? Ja. <laughs> het wordt tijd dat je op vakantie ik, gaat. Ik, ik, <laughs> ik, weet het ook niet hoor. <laughs> even snel een ja, Dank je. we hebben een zevental, dan hebben we het weer over de wielrennerij. En wel over de WK wegwedstrijd. met nog 43 kilometer te gaan is er een zevental ontsnappers. Waaronder de Nederlander Lars Boom. En op 32 seconden Gevolgd door een Duitser die de achtervolging heeft, die is, die is weggesprongen uit het peloton. Oh, en die probeert weer Anschluss te vinden bij de kopgroep. En daar weer 10 seconden achter het peloton met alle andere Nederlanders min 1. Dus eh, het wordt een eh, spannend eh, gebeuren met nog, even exact kijken... met nog 41,9 kilometer te gaan. Zometeen het 20 ste Zantikoren Festival. Rob, jawel. Hier is Lion Pain. Hier is nog een keer Strip That Down. taking some time and I've been keeping to myself I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else But your love, it hit me hard, girl, yeah, you're bad for my health I love the cards that I've been dealt, do you feel the same as well? You know I used to be in one deep, I'm a free. People want me for one thing, that's not me I'm not changing the way that I used to be I just wanna have fun and get rowdy One Coke and Bacardi, sipping lightly When I walk inside the party, girl girls on me. F1 type Ferrari, six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, oh, baby. Oh. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. Ooh. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah love when you hit the ground. You know that since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key it's just you and me, and you don't care about where I've been. You know I used to be in one deep, now I'm not free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy on coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. That down, girl. But when you hit the ground, yeah, yeah. a thug, yeah. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bout to seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You I love when the music's loud, but come strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Onze eigen Europese hitlijst hoor je elke zaterdagavond tussen 7 en 9. Met Mike Bule, de Euro Breakdown. Ook deze staat daarin genoteerd. Your line pain en strip that down. Ja, we gaan eh, naar de Shanti en eh, zeeliederen eh, toe in het centrum van Zandvoort. Dolly Tempierik, goedemiddag. Goedemiddag Rob, goedemiddag Albert-Jan. Inderdaad, ik ben hier midden in het centrum van Zandvoort bij het Zandvoort Festival. En eh, wat een belevenis is het weer, jongens. We hebben natuurlijk ten eerste ontzettend veel geluk met het prachtige weer. En eh, dan hebben we ook nog ontzettend veel geluk met eh, van die goede organisatoren hier in Zandvoort... die dit ook allemaal maar weer op poten zetten. Dan hebben we ook weer heel veel geluk met alle vrijwilligers die eraan meewerken. Maar vooral met al die prachtige koren die vandaag meedoen. Het is niet te geloven, zo leuk. En, en wat me dit jaar ook opvalt is dat er prachtige kostuums eh, gedragen worden door de koren. Er zijn maar één of twee koren die redelijk normaal gekleed zijn. <laughs> Ja, echt joh. Nee, het, het, prachtige volkskledij en uh, Ja, en natuurlijk de liedjes, hè. Geweldig. Ja, ze komen weer overal even eh, hè. De koren. Tien, eh, tien stuks, maar liefst. Vandaag geweldig uit alle delen van Nederland. Het is waanzinnig mooi en het is hier een drukte van je wels. Ik zit hier nu op het Gasthuisplein, even bij het water van Zandvoort. Nou, het is zo ontzettend druk. De, terrassen zitten vol, ook bij het Kerkplein. Het koud uit, wat me dan een beetje, wat dan een beetje weer eh, terugvalt is de Haltestraat een heel deel, waar dan even niks is. Maar goed, daar verderop is natuurlijk ook van alles te doen aan het begin van de straat. Maar het is ouderwets gezellig. Alleen, wat me wel opvalt, het is echt een 50-plus feest. Een 50-plus feest? Echt waar? Ja, je ziet geen jongeren. Het is allemaal 50-plus eh, wat wat op afkomt. Maar die zijn er blijkbaar meer dan genoeg in Nederland. Want ja, zoals ik al zeg, het, het, ziet zwart van de mensen. Ja, geweldig, eh, geweldig dat het gewoon elk jaar eh, weer doorgaat en georganiseerd wordt hier in Zandvoort. Maar jongens, ik kan me ook wel voorstellen, als je ziet wat een succes dit is, wat een gezelligheid het brengt, hoe mensen mee aan het zwieren, zwaaien zijn en aan het zingen. En hoe iedereen aan het genieten is, zowel de mensen van de koren als de mensen die komen kijken. Ja, dan geniet je ook als je het georganiseerd hebt. Ik zie toevallig net, was, had ik hem maar vijf minuten eerder in de peiling gehad. ik zie net Ben Zonneveld lopen, anders had hij mooi even de vragen kunnen beantwoorden eventueel. Maar goed, dat, eh, dat gaat nu niet meer lukken. Hij is ook druk in gesprek. Oké, nou, ik wou zeggen, uh, het gaat nog door tot half zes, hè? Het eh, gaat eh, door tot, eh, tot uur. Oké. straks is er om tien nu is er hier een, een ronde aan de gang die duurt tot tien over vier. Ik zit nu naar Dulle Griet te luisteren, naar een vrouwenkoor. Allemaal met prachtige mooie kleding en ouderwetse klompen aan. En daarna komen in ieder geval hier op het Gasthuisplein de waterzangers. En dan om kwart over vijf is hier op het Gasthuisplein de afsluiting. En dan is dat natuurlijk de meesamenzang van alle koren en het publiek. En dan wordt natuurlijk ook het uh, Zandvoorts volkslied uh, ten gehore gebracht. En dan mag iedereen meekomen, want het uh, Zandvoortse volkslied staat in de programma. Moet voor iedereen beschikbaar zijn. Oké, dus eh, mensen die nou nog thuis zitten en zeggen van... Nou, ik wil nog even gezellig naar eh, het Gasthuisplein of naar het centrum van Zandvoort komen... kunnen nog absoluut genieten van een hapje en een drankje en leuke, leuke chanticoren. Maar dan moet je wel 50 plus zijn, begreep ik van uh, Dolly. <laughs> oh valt mij op dat het echt, uh, het is net kijken. Ja. ja, terwijl het is zo leuk, hè. Dan denk ik, kom op jongeren, kom ook eens kijken. Kom mee allemaal, hartstikke leuk, Ja, toch? Oké, oproep voor de jongeren ook gewoon lekker naar het centrum eh, van Zandvoort komen. Dankjewel Dolly en nog heel veel plezier eh, daar. Dat gaat vast en zeker wel lukken. Wel, dankjewel. Jullie fijne uitzending nog. Ja, dank u wel mevrouw Tempierik. Geen dank, heer Oké, graag gedaan. Dag. Ja, daar gaan we, op vakantie. Huppiekedee, het vliegtuig in en ga met die banaan. Celebrate several ways, make a GS when we took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exchanging several weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of a bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G rock the house and you know what I'm saying. Now when he's on a mic there will be no delaying. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and Jing and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you are Sven. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you are Sven. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screwed a lot. The only thing is cool, the only thing I've got. That's where Sparrows told me. I better go, cause when hanging on the street, in the street get show. Ain't about rocks, what happened to you? I told them it's my life and I know what I'm doing. I saw it at school thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rockin', popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. <laughs> a G, so I use my voice. As soon as the guys in the big Rolls Royce. That's right, my name is Mike G. I use the holiday with the F-I-C. On the suite was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on summer holiday. If you want to go, yours swim we go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, yours swim we go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Do, do, do, do, do, do. rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. Hey, you don't stop, that body rock, you won't stop, that body rock. Yo, spell my name right, I'm good G. M-I-K-E-R and D-S-E Yo, M is microphone and D is genius Micah G in the house, that's serious And you know that, and you show that It's times when, so let's go back We are going on a summer Ook weer zo'n briljante plaat uit 1986 eh, Dat is van eh, MC Micah G en DJ Sven en de Holiday Rap Ja, natuurlijk naar het origineel van eh, de Holiday single van Madonna uh, ja, Albert-Jan, de tussenstandjes in de Eredivisie, hoe is het daar? Nou, begin jij maar. Begin ik maar, oké. ja, want eh, Ajax, daar gaat het niet echt best mee. Op dit moment spelen ze tegen Vitesse en het staat 0 tegen 2. En in de Euroborg in Groningen is gescoord door de FC al daar die spelen eh, thuis tegen FC Twente. Tussenstand momenteel 1 tegen 0. En dan VVV eh, Venlo neemt het eh, vanmiddag op tegen PEC Zwolle. 0 tegen 1 op dit moment. En om kwart voor vijf de klapper van de dag. AZ Alkmaar ontvangt thuis Excelsior. Oké, nou tot zover de Eredivisie. Moet ik nog even kijken of ik nog een plaat klaar heb staan. Vast wel, vast wel, vast wel. Komt die aan, hè? Ja, we gaan eh, op eh, naar het eh, nieuws. En weer van vier uur ga ik ook net niet redden. Maar goed, <laughs> we verzinnen wel wat. <laughs> Hier is Ready for the World. in oh, Shaila. get Can't you let the others be? Cause with you is where I got to be. Oh, sugar, where you been hanging out? Let me love you till the morning comes. Oh, oh, Sheila, you know I want to be the only one. Oh, baby, understand that I want to be the only man. But it seems getting too hard, and I think I'll start to have. you're qualified to fulfill your needs. You think you're pulling over on me, well, honey, baby, just wait. Oh, baby, love me right. Let me love you till the bitter end. night. Um, uh, why can't you let the others be? Cause with you is where I got to be. Yeah. Oh, baby, understand that I want to be the only man. Mm. You think you're pulling over on me? Well, honey, baby, just you wait and see. disco sound uit de jaren 80 die uh, zojuist hoorden. Deze single van Ready for the World en Oh Sheila. Jawel, inderdaad ook weer een eh, plaats uit de jaren 80. Tot zover uur 2 alweer van eh, Zandvoort op zondag. Zometeen naar het nieuws en weer van 4 uur volgen we uiteraard de Eredivisie.